start. Raymond Seré met het NWS-journaal. Het aantal doden door de schietpartij in Karak in het westen van Jordanië is gestegen tot zeker zeven. De BBC meldt dat er tien doden zijn. Onbekenden openden het vuur op politiemensen en toeristen. Onder de doden zijn agenten en een Canadese vrouw. Zeker negen mensen raakten gewond. De beschieting was bij het Kruisvaarderskasteel in Karak een toeristische attractie. En een aantal toeristen is enige tijd in gijzeling gehouden. Toneelgroep De Appel heeft zijn laatste voorstelling gespeeld. De laatste voorstelling was Hamlet van William Shakespeare. Den Haag besloot vorige maand de subsidie van 1,9 miljoen euro te beëindigen. De gemeente vond De Appel niet onderscheidend genoeg meer. Vier jaar geleden stopte de Rijkssubsidie aan het gezelschap al. Toneelgroep De Appel werd 45 jaar geleden opgericht. Het gezelschap groeide uit tot een van de beste van Nederland. In 1978 kreeg het een eigen theater in Scheveningen. 3FM-dj's Frank van der Lende en Domien Verschuren zitten opgesloten in het glazen huis in Breda. Dat betekent dat Serious Request is begonnen. De deur werd rond half tien voor half negen vanavond gesloten door DJ Hartwell. Het glazen huis staat dit jaar van 18 tot en met 24 december op de Grote Markt in Breda. De DJ's maken de hele tijd live radio. Ze draaien verzoeknummers tegen betaling. Het geld wordt dit jaar gebruikt om longontsteking onder kinderen aan te pakken. Volgens het Rode Kruis sterven daaraan jaarlijks ruim 900.000 kinderen tot vijf jaar. De Nederlandse handbalsters hebben de finale van het EK in Zweden verloren. In de eindstrijd was titelverdediger Noorwegen net iets te sterk, 30-29. De Nederlandse vrouwen kwamen in de eerste helft op voorsprong. Daarna ging het steeds gelijk op. In de tweede helft liepen de Noorse vrouwen uit en stonden vier punten voor. Nederland slaagde er met een slotoffensief net niet in om langzij te komen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, koelt af tot 3 graden. Morgen in de loop van de dag zon, graad of 6. De komende dagen is het overdag een graad of 4. In de nacht kan het licht vriezen. Dit was het. Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Peaceful Radio. Hele luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 11, 1207. 1207, we zijn op weg naar de kerst en dat zien we dan ook aan de playlist van vandaag. We gaan beginnen met um, Echoes of Christmas van Louis en Brittany eh, Diamond. Ja, Louis heeft natuurlijk ook een achternaam, maar dat kan ik niet uitspreken. Dan daarna hebben we I Heard It Was Christmas Day van Tom Caulfield... En ehm, ja, dat zijn de aftrappertjes van dit eh, programma Peaceful Radio. Je kunt het natuurlijk allemaal meelezen via www.peacefulradio.info. En daar vind je al onze artiesten, onze vrienden van de kerst. Volgende week natuurlijk een, eh, alleen maar een kerstprogramma van eh, kerstmuziek New Age, kerstmuziek door de jaren heen. Ehm, mijn naam is Benno Veugen en Ik had me nog niet voorgesteld voor degene die er voor het aller, allereerste keer luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier. myself and for everybody here at Peaceful Radio, we would like to wish everybody a thankful, a happy, and a safe holiday season. Be well. Merry Christmas. I'm Gurujas from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.whitesun.com. our spirits and drive away the chill. Bring us a bowl of good wassail, wassail, and we will sing for you. Good friends have come from far and near to sing a merry ale and we will sing for you. Bring us a bowl of good wassail and we will drink it too. Wassail to warm our spirits and drive away the chill. Bring us a bowl of good wassail, wassail, and we will sing for you. Then pass around the wassail bowl to warm us from the cold. We'll share a bowl of good wassail just as in days of old. Our voices come together to sing in harmony. Bring us a bowl of good wassail, wassail, and we will marry be. Bring us a bowl of good wassail, and we will sing for you. Bring us a bowl of good wassail, and we will drink it too. Wassail to warm our spirits and drive away the chill. Bring us a bowl of good wassail, wassail, and we will sing for you. So join us now and merriment. a bowl of good wassail, wassail. And bless this house and home. Bring us a bowl of good wassail and we will sing for you. Bring us a bowl of good wassail and we will drink it too. Wassail to warm our spirits and drive away the chill. Bring us a bowl of good wassail, wassail. And we will sing for you. for the season to share good company. Bring us a bowl of good wassail, wassail, and we will merry be. Bring us a bowl of good wassail, and we will sing for you. Bring us a bowl of good wassail, and we will drink it too. Wassail to warm our spirits and drive away the chill. Bring us a bowl of good wassail, wassail, and we will sing for you. This is Abbeywood Records recording artist Henny Becker wishing you, your family, and friends a happy and joyous holiday season. I'm Star Parodi. Thank you so much for listening to Peaceful Radio. Wishing you a wonderful holiday season. one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website www.aneamusic.com. ZFM wens jullie allemaal fijne dagen en een voorstel.